Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de kust van West-Afrika is een boot met migranten gekapseist. Zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen... meldt de Internationale Organisatie voor Migranten van de VN. De meeste komen uit Gambia. De boot voer op de Atlantische Oceaan voor de kust van Mauritanië toen hij zonk. Waardoor is onbekend. 83 mensen zouden de ramp hebben overleefd. Zij wisten zwemmend de Afrikaanse kust te bereiken. Spoorwegpersoneel in Frankrijk is begonnen aan een nationale staking. Het lijkt een van de grootste stakingen in jaren te worden... die het openbaar vervoer dagenlang dreigt stil te leggen. De Franse transportbonden hebben de staking uitgeroepen... uit protest tegen de hervorming van het Franse pensioenstelsel. En ze hebben gezegd desnoods door te staken tot kerstmis. Nationale en regionale treinen, TGV's en ook de metro in Parijs... zullen voor een belangrijk deel niet meer rijden. En ook bij Air France staken luchtverkeersleiders en grondpersoneel. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege mist. Lokaal komt dichte mist voor met minder dan 200 meter zicht. Door de mist konden sinds het eind van de middag op Eindhoven Airport geen vluchten meer vertrekken. Ook openwaterzwemmers en hun coaches willen tijdens de komende Olympische Spelen niet in Tokio in actie komen. Net als de marathonlopers en snelwandelaars vinden ze het te warm. De watertemperatuur in Tokio kan oplopen tot boven de 30 graden. En dat is gevaarlijk, zeggen de zwemmers. Volgens de voorschriften mag er boven de 31 graden niet worden gezwommen. Vorige maand besloot het Olympisch Comité al om de marathon vanwege de warmte te verplaatsen naar Sapporo... 800 kilometer naar het noorden... waar het gemiddeld ruim 5 graden koeler is dan in Tokio. Het weer bij ons nog. Behalve op veel plaatsen mist is er lokaal ook lichte vorst.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 Goodbye, love. I try to stitch it up a bit times. It's so happy and I hope so you, you, I. Goodbye, love. Goodbye, love. The apart girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again? Shady's back, back, back. Tell a friend. you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lip head, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said, so damn much on my ass. You ask for me, well I'm back. Na na na na na na na. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention soon as someone mentions me. Here's my ten cents, my two cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like mean, I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hell, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing from Elvis Presley to do black music so selfishly and use it too Oh.